Vooral beginnen met aardbevingen. Om 6 uur s avonds plaatselijke tijd. Een campagne onder meer met op posters op Nederlandse NS-stations. Op Nederland 1 is vanavond een extra Sinterklaasjournaal uitgezonden met acteur Bram van der Vlucht. Er werd contact gelegd met Sinterklaas in Spanje en die zei dat hij het grote boek aan Van der Vlucht heeft gegeven omdat het vol is en omdat de acteur hem jarenlang goed heeft geholpen. Vandaag werd bekend dat Van der Vlucht na 25 jaar stopt met zijn rol bij de landelijke Sinterklaasfeest. Real Madrid voetballer Cristiano Ronaldo heeft een doelpuntenrecord gevestigd in de Spaanse competitie. In de laatste wedstrijd van het seizoen tegen Almeria scoorde hij zijn 39 e en 40ste competitiedoelpunt. Real won de wedstrijd met 8-1. Ook kampioen Barcelona won zijn laatste duel. Tegen Malaga werd het 3-1. Ibrahim Afellay maakte zijn eerste doelpunt voor Barcelona. Het weer, bewolking en vannacht een regen- of onweersbui. Ook morgen bewolkt en wat buien.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 Volgens de Britse minister van Financiën Osborne is ze verreweg de beste kandidaat. Ze zou dit jaar onder meer leiderschap hebben getoond als voorzitter van de ministers van Financiën van de G20-landen. Afgelopen week diende de Fransman Dominique Strauss-Kaan zijn ontslag in bij het IMF. De oud-topman is verwikkeld in een seksschandaal. Strauss-Kaan wordt ervan verdacht dat hij in New York heeft geprobeerd een kamermeisje te verkrachten. De Britse steun voor Lagarde is een tegenslag voor de Britse oud-premier Gordon Brown. Ook hij wordt genoemd als mogelijke opvolger van strauss kahn In IJsland is onder de grootste gletsjer van het eiland een vulkaan uitgebarsten. Het is de vulkaan Grimsvudden, die zeven jaar geleden voor het laatst actief was. Boven de vulkaan hangt een witte rookpluim van 15 kilometer hoog. Geologen verwachten geen grote aswolk die het vliegverkeer zal hinderen. Vorig jaar gebeurde dat wel.